hebben op verschillende plaatsen schade veroorzaakt. Zo waaide in Enschede een deel van een dak van een huis. Verder stortte daar een stal in... Ook in België hebben storm en onweer tot overlast geleid. Zo werd in Mechelen het dak van het voetbalstadion geblazen. Verder raakte in België het treinverkeer verstoord. In Egypte zijn doden gevallen bij gevechten tussen de politie en aanhangers van de moslimbroederschap. In onder meer Cairo en Alexandrië werd gedemonstreerd tegen de regering. Op veel plaatsen raakten demonstranten slaags met de politie. Volgens de moslimbroederschap zijn daarbij 19 mensen omgekomen. De politie houdt het op 11 doden. Een café in Berg op Zoom blijft morgenavond dicht na bedreigingen via Facebook. Dat is besloten na een gesprek tussen de burgemeester en de uitbater. Hij is ook de organisator van het nieuwjaarsfeest in Goes dat deze week uit de hand liep. Uiteindelijk ontruimde de politie de zaal. Veel mensen raakten hun jassen kwijt toen ze naar buiten werden gewerkt door de politie. Op Facebook werd daarom opgeroepen om zaterdag massaal naar het café in Bergen op Zoom te gaan om verhaal te halen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is in beroep gegaan tegen een uitspraak over het afluisterprogramma van de geheime dienst NSE. Een federale rechter oordeelde eerder dat het verzamelen van telefoongegevens in strijd is met de grondwet. Volgens de rechter kan de staat geen enkel voorbeeld geven van een geval waarbij het afluisteren een terreuraanslag heeft voorkomen. En in Vlijmen is darter Michael van Germen gehuldigd. Duizenden mensen waren naar het gemeentehuis gekomen om de darter toe te juichen. Mighty Mike bedankte zijn fans in een geëmotioneerde toespraak. De burgemeester maakte bekend dat er een boom in Vlijmen naar Van Gerwen wordt genoemd.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 finding I can fly so high above with you. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Yeah, Spider-Man and Freeze in full effect uh -huh. You ready, Ron? I'm ready You ready, Bill? I'm ready, Slick, are you? safer Michael Biggins here, and I'm running the show. Bell, Biff DeVoe. <laughs> now you know. Yo, slick, blow.